In Argentinië is het proces begonnen tegen twee voormalige junta-leiders voor het roven van baby's. De oud-dictators Fidela en Bignone zijn volgens de aanklagers verantwoordelijk voor het systematisch stelen van kinderen van tegenstanders van het regime in de jaren 70 en 80. Het zijn baby's van vrouwen die tijdens hun zwangerschap gevangen zaten. Na de bevalling werden de moeders vermoord. Van ruim 100 kinderen is vastgesteld dat ze ter adoptie zijn gegeven aan politiemensen en militairen. Het proces tegen Videla en Bignone gaat maanden duren. Er worden zo'n 370 getuigen gehoord. De twee oud-dictators zijn in andere processen al tot lange celstraffen veroordeeld voor misdaden die zij begingen tijdens de militaire dictatuur in Argentinië. In Californië is actrice Jane Russell overleden. Het sekssymbool uit de jaren 40 en 50 werd beroemd door de film Gentlemen Prefer Blondes, waarin ze samen met Marilyn Monroe speelde. Ze speelde ook in diverse andere films, maar die waren veel minder succesvol. Aan het einde van de jaren 60 kwam er een einde aan haar filmcarrière. Russell werd daarnaast bekend door de pin-up foto's voor militairen die streden in de Tweede Wereldoorlog. Daarnaast maakte ze een paar jaar reclame op tv voor een BH-merk. Jane Russell is 89 jaar geworden. Premier Rutte zegt dat er nog geen besluit is genomen over het staatsbezoek van koningin Beatrix aan Oman, waar het al een tijdje onrustig is. Bij Pauw en Witteman zei de premier dat er nog geen knoop is doorgehakt en dat de situatie de komende dagen wordt bekeken. Het staatsbezoek staat gepland voor 6 tot en met 8 maart. Ook prins Willem-Alexander en prinses Maxima gaan mee op deze reis.